Michel Koenen met het NOS-journaal. In de voorlopige prognose van persbureau ANP is de VVD de grootste partij geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen. De partij van Mark Rutte komt op 36 zetels. D66 is de tweede partij met 24 zetels. Het zijn nog twee zetels minder dan de geüpdate exit poll van Ipsos in opdracht van de NOS. De PVV wordt bij het ANP de derde partij met 17 zetels. Het CDA krijgt er 15. En de voorspelling van het ANP is op basis van 63% van de getelde stemmen. Amsterdam, Utrecht en Den Haag zijn daarin meegeteld, maar Rotterdam nog niet. Die gemeente heeft geen voorlopige uitslag bekendgemaakt volgens de exit poll van onderzoeksbureau Ipsos... kunnen zeker vier nieuwe partijen rekenen op een plek in de Tweede Kamer. Dat zijn JA21 met vier zetels, Volt met drie zetels... en Bijeen en de Boer-Burgerbeweging met één zetel. En Bijeen valt bij de prognose van het ANP buitenboord. Als de cijfers van Ipsos kloppen, dan zouden in totaal 17 partijen in de Tweede Kamer komen. Het hoogste aantal sinds 1918. En tot nu toe zijn nog maar weinig stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen ongeldig verklaard. Ongeveer 0,2% van alle stemmen is ongeldig in de ruim 200 gemeenten die hun uitslagen al hebben doorgegeven aan het ANP. En dat percentage is vergelijkbaar met vier jaar geleden. En bij het tellen van de eerste briefstemmen maandag bleek dat veel ouderen het stembiljet en de stempas in dezelfde envelop hadden gestopt. En die stemmen die mochten uiteindelijk wel gewoon worden geteld. Het weer nog. In het oosten kan het een graad vriezen en is er kans op mist. In het westen koelt het af tot een graad of drie. En lokaal kan wat regen vallen. Overdag bewolkt en vooral in het westen buien. Het wordt een graad of zeven. Morgen is het zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken.